Nederlandse bedrijven staan er om te springen, zoals deze tomatenkwekerij vlakbij Schiphol. De vraag gaat straks toenemen naar arbeidskrachten eh, als straks eh, het zomerseizoen of het eh, voorjaar weer begint. Komt er echt een piek? Dan komt er een piek, ja. Dus dan zijn Oekraïners welkom? Hartstikke welkom. Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn al gevlucht uit Oekraïne vanwege de oorlog. De Vlaamse viroloog Mark van Ranst is vandaag thuis opgezocht door een groep Nederlandse tegenstanders van de coronaregels. Van Ranst schrijft op Twitter dat ze een cameraploeg bij zich hadden en aanbelden om hem de zogenoemde Anton Mussertprijs uit te reiken. Die prijs is een initiatief van tegenstanders van het coronabeleid en vernoemd naar de NSB-leider die tijdens de Tweede Wereldoorlog samenwerkte met de nazi's. Van Ranst schrijft dat hij de deur in het gezicht van de antivaxers smeet en dus goed vloekte. Schaatster Irene Schouten is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen allround geworden. In Hamar in Noorwegen won ze de afsluitende 5 kilometer en ging daarmee de Japanse topfavoriete Miho Takagi voorbij. Die pakte zilver, Antoinette de Jong pakte brons. En veel voetbal in de eredivisie vandaag. Begin van de middag won PSV met 3-1 van Heracles Almelo. Cody Gakpo knalde de derde goal erin. Daar komt de 3-1 aan. Mario Gutsen Niemand die bal erin. En dat laat hij doen door Cody Gakpo. FC Twente won met 1-0 van Cambuur. De wedstrijden Ajax-RKC en NEC-AZ zijn zojuist afgetrapt. En vanavond speelt Fortuna Sittard nog tegen PEC Zwolle. Het weer, veel zon, wolkjes erbij, wel wat koude wind. 6 of 7 graden en morgen net zoiets.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 Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.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 Ooh. where to. Hey, anybody wanna go? Anybody wanna move? Anybody wanna try? When anybody was stay alive, where to? Where to? It's me and you. Oh, where oh. to? Let me take a little moment of time, going above the moon, looking down, wondering, wondering why you don't wanna be by my side. Time is flying, fly sky high, falling down, falling down. Oh, what about my mom and my son, Lord? Anything meant for you, Lord, trying to be nothing but pure. Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been around out there.